Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1226 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan uh, eh, nou, 14, 15 werkjes tot aan het volgende uur, zullen we maar zeggen. En de eerste is van Lawrence Blatt met Longitudes, uh, eh, Latitudes. En daarna Terry Lee Nichols met een hele lange titel. Hebben we even geen tijd voor, geen zin in, weet ik veel. En je kan de playlist helemaal terugvinden op peacefulradio.info. En daar eh, vind je de lijst van artiesten. Lijst van artiesten. Even muziekje een beetje zachtjes. Eh, lijst van artiesten die eh, allemaal meedoen aan dit programma. En tussendoor... Uh, draai ik ook nog even wat station ideas en jiggles, zoals we dat noemen. Ja, dat is speciaal voor Peaceful Radio door artiesten ingesproken.